weer terug, dan is alles weer goed. Toen jij in de winkel dat dasje kwam kopen, toen zag ik in jou nog alleen maar de klant. Ik vond je wel knap, maar dat liet ik niet blijken. Maar keek toch tersluiks eens naar jouw rechterhand. Je was niet getrouwd had geen ring aan je vinger. En toen dus je stem iets galants tot me zei. Toen heb ik je blozend het antwoord gegeven. Vanavond om kwart over zes ben ik vrij. Je hebt me geleerd van jou tous les menus ook je weer te vergeten. Of kom weer terug, dan is alles weer goed. En toen na die dag zijn er weken gekomen waarin ik alleen maar aan jou heb gedacht. Wij samen maakten plannen je weet wat een meisje van zoiets verwacht. Maar dagenlang heb je nu niets laten horen. Ik denk iedere dag was je hier maar bij mij. Toen bel me eens op of laat iets van je weten. Vanavond om kwart over zes ben ik vrij. Je hebt me geleerd van jou te gaan houden, zoveel als een meisje dat één keer slechts doet. To Done is harder.